Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Engeland versoepelt de reisregels voor een aantal Europese landen. Reizigers uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en Noorwegen... hoeven niet meer in quarantaine als ze naar Engeland gaan. Ook niet als ze niet zijn gevaccineerd. Wel moet iedereen een negatieve coronatest kunnen laten zien. Met de aanpassing willen de Britten het toerisme verder op gang helpen. Ongevaccineerde reizigers uit Nederland moeten nog wel in quarantaine in Engeland. In de Amerikaanse staat Texas zijn tien doden gevallen bij een ongeluk met een busje. Zeker twaalf mensen raakten gewond. Het busje had plaats voor 15 personen, maar zouden 25 mensen in hebben gezeten, vooral migranten. Het voertuig kantelde volgens de politie toen de bestuurder in een bocht de macht over het stuur verloor. Het ongeluk gebeurde op zo'n 150 kilometer van de grens met Mexico. Amazon komt met een plan om minder producten te vernietigen en zo verspilling tegen te gaan. Zo krijgen externe bedrijven die spullen verkopen via de site de mogelijkheid om teruggestuurde producten opnieuw aan te bieden. Eind juni onthulde een Britse tv-zender dat Amazon miljoenen teruggestuurde spullen vernietigt... omdat dat goedkoper is dan ze opnieuw in de verkoop te zetten. Het plan om verspilling tegen te gaan wordt het eerst uitgerold in onder meer de VS, Duitsland en Frankrijk. Over Nederland is niets bekendgemaakt. Ferry Weertman is er niet in geslaagd om opnieuw Olympisch kampioen te worden bij 10 kilometer open waterzwemmen. Hij kwam er in de baai van Tokio niet aan te pas en werd zevende... op bijna drie minuten van de Duitse winnaar Florian Welbrok. Zilver was er voor Hongarije, het brons ging naar Italië. Het weer wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog.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 Jij bent Bertien ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. een beetje reclame zitten maken. Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk. Het leek me ook ster.